Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Israëlische militairen die verdacht worden van het plegen van oorlogsmisdaden in Gaza... lopen risico om in het buitenland vervolgd te worden. In Brazilië wordt nu bijvoorbeeld een Israëlische militair onderzocht die daar op vakantie was. Gebeurde na een verzoek van de pro-Palestijnse organisatie Hind Rajab. Ze leggen uit waar die militair van verdacht wordt. Onder andere het vernietigen eh, van burgerlijke doelen zonder enige militaire eh, noodzaak. in zijn algemeenheid hebben we het dan over bijvoorbeeld de medeplichtigheid aan de genocide. Concreet gaat het om aanvallen van burgerlijke objecten het aanvallen van burgers. Volgens de organisatie is opsporen makkelijk door beelden die militairen zelf maken en op socials delen. Ze zeggen nu bezig te zijn met 27 zaken. Ongeveer de helft zou draaien om Nederlanders die meevochten in het Israëlische leger. Op verschillende plekken waren deze ochtend ongelukken door de gladheid. In Deventer raakte een fietser zwaar gewond toen hij uitgleed op een spekgladde kruising. Even verderop is een dijk na twee auto-ongelukken dichtgegaan. Twee inzittenden van een auto die daar tegen een boom reed liggen nu in het ziekenhuis. Net als een automobilist die in Twente tegen een boom knalde. In Tibet zijn meer dan 400 mensen gered die nog vastzaten onder het puin. Gisteren was daar een van de krachtigste aardbevingen in jaren. Zeker 126 mensen hebben het niet overleefd. Ook is er nog een onbekend aantal vermisten. En Patrick Kluivert is officieel de nieuwe bondscoach van het voetbalelftal van Indonesië. De oud-international van Oranje tekent een contract voor twee jaar. zijn belangrijkste missie, zegt correspondent Mustafa Margadi, is kwalificatie voor het WK. Het WK halen is voor Indonesië normaal gesproken een onmogelijk doel. is alleen in 1938 gebeurd toen het nog meedeed als Nederlands Oost-Indië. Daarna nooit meer. Maar eh, bij het WK in Amerika, Canada en Mexico mogen voor het eerst 48 landen meedoen. Meer plekken dus, meer kans. Ehm, en en Indonesië doet het in de kwalificatiepool die heel sterk is. Op zich best redelijk. Maar de aankomende wedstrijden zijn nog wel cruciaal. Daar moet Patrick Kluivert dus een plan voor gaan maken. Het WK voetbal is volgend jaar al. Het weer dan. In het noorden nog een enkele bui. Maar verder vooral veel blauw en zon vandaag. Het is wel koud. 3 tot 6 graden. Later vandaag eh, in het zuiden meer wolken. Met in Limburg kans op sneeuw. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A27 vanuit Utrecht naar Almere... nog steeds volledig dicht ter hoogte van knooppunt s Dat duurt nog tot het middaguur minimaal.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 Heel veel gezondheid natuurlijk. En veel vreugde. En let vooral een beetje op elkaar. Want dat is heel belangrijk. En ik ben begonnen met Let Go van Passenger. En ik ga door. Dan ga ik even kijken. Met Take That. En Take That die gaat voor u zingen Back for Good. Als je het wil doen tenminste. Hij doet het niet. Nou, dan doet hij het maar niet. Dan ga ik wat anders draaien. Dan gaan we door met Richard Leun op mij.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 Café. Vrouwen van alle leeftijden en nationaliteiten komen samen om gezellig een kopje koffie te drinken en over allerlei onderwerpen te praten. De groep kan altijd een gastgesprek of ster uitnodigen om een bepaald thema te behandelen. En het is elke vrijdag van half tien tot twaalf uur.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 inclusief meer dan 20 nummer 1 hits in de Amerikaanse country-hitlijsten... kan Kenny Rogers beschouwd worden als een van de grootste countryzangers aller tijden. Naast de vele solo-hits heeft hij ook met andere duetten gezongen. Ik ga achterin volgen zingen, uh, draaien voor u.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 Let me hear you whisper softly in my ear. In my take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. I still need some company It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby. Don't take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Don't take your love to town. see my old guitar in the night Just waiting for me like a secret friend And there's no end While she lays crying I fumble with a melody or two and I'm torn between the that I should do Then she says to wake her up when I am through God, her love is true Gezellig samen koffie of thee drinken in de ochtend. En daarna samen lunchen met verse, zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom mee sfeer proeven en blijf gezellig hangen. En het is helemaal gratis. Elke dinsdag aanmelden is niet nodig. Koffie en thee van 10 tot 12 uur. En lunchen met soep, en dat is niet geheel gratis. Dat is van 12 uur tot half 2. En ik had net, Kenny Rogers heb vele eh, duetten gezongen. En ook met deze. Hier is, eens even kijken, Dolly Parton met I Will Always Love You. treat you kind. And I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love. schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren. Vrijwilligers Joka en Larissa zijn aanwezig om de groep advies te geven en ideeën te geven. Verder werkt u zelfstandig en met elkaar aan een schilderij. Geen ervaring nodig. Elke dinsdag van half twee tot 4 uur. De kosten zijn 3,50, inclusief materiaal. Koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden is niet nodig en het is een pluspunt Zandvoort Noord. Ja, dat is natuurlijk de schuldersclub. Dat is een vrij uitgemaakte zaak, denk ik. Hier is komt eerst met Watch a Woman. was een popgroep rond de tweelingbroers Robin Gibb en Maurice Gibb. En hun oudere broer Barry Gibb. En ik heb hier voor u de Bee Gees met Massachusetts. the world of the crowd. I'm another Joe on the street. Look Into the Eyes of Love van Gene Pitney. Roy van Buringen, een bekende en geliefde inwoner van Zandvoort... is door het Hamersdagblad genomineerd als persoon van het jaar. Deze erkenning komt na 20 jaar toegewijd vrijwilligerswerk... en zijn bijdrage aan de Zandvoortse gemeenschap. Van Buringen, inmiddels 35 jaar oud... staat bekend om zijn inzet voor lokale projecten... als voorzitter van Zandvoort Insight en het buurtfeest in Zandvoort Noord heeft hij een rol gespeeld in het verbinden van mensen en het versterken van de gemeenschap. Daarnaast organiseert hij jaarlijks het kinderfestival en treedt hij op als presentator van de nieuwjaarsduik. Nou, dat is even mooi. Dan gaan we door met Forever and Ever. En dat is Dennis Ruzas. spelletjesmiddag. Gezellig samen met buurtbewoners spelletjes spelen. Iedereen is welkom. Dus kom eens langs. Elke dinsdag en donderdag van half twee tot vier uur. En de kosten? Nou, daar kan u het niet verlaten. Dat is maar 2,50 per persoon. En het is pluspunt Zandvoort Noord. Ken u deze nog? Linda, Roos en Jessica. Alles. Eens even kijken hoe dat nou precies heet. <laughs> Alles of niets, zo heet het. wat ouder wordt, dan wordt het lezen toch wat moeilijker. De locomotief. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse inwoners bij elkaar... om samen een kop koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen zij een activiteit zoals een spelletje, muziek luisteren, een quiz... en hebben zij het heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijke gezondheid wat beperkt is bent u van harte welkom op deze veilige sfeer... waar u helemaal uzelf kan zijn. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 3 euro per keer, maar daar krijgt u wel koffie of thee voor. En het is niet nodig dat u uw eigen aanmeldt. En het is pluspunt Zandvoort Noord. Ja, en ik zeg het heel vaak tegen mevrouw. Zelfs je naam is mooi. kleren aantrekt zonder haat en haast zonder bijna te denken. Kijk ik naar een omgekeerde maakt de liefde ik uit een pure Ja, het laatste van, deze, van het eerste uur.